uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft in Haarlem het bevrijdingsfestival geopend. Dat deed hij door het bevrijdingsvuur te ontsteken. Rutte zei dat we in Nederland vrijheid moeten koesteren en vieren. Er zijn vandaag 14 bevrijdingsfestivals waar naar schatting honderdduizenden mensen op afkomen. De ambassadeurs van de vrijheid zijn dit jaar de staat en de jeugd van tegenwoordig. Zij vliegen met een helikopter van festival naar festival. De conservatieve partij van de Britse premier May heeft een grote overwinning behaald bij de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Zo blijkt uit de voorlopige uitslagen. De Tories kunnen rekenen op zeker 155 zetels winst, hun beste resultaat in 10 jaar. Labour verliest voorlopig zo'n 125 zetels. En UKIP, de partij die vorig jaar fel campagne voerde voor een brexit, levert alle 41 zetels in. Het resultaat wordt gezien als een graadmeter voor de parlementsverkiezingen van 8 juni. In het IJsseland ziekenhuis in Capelle aan den IJssel liggen nog drie gewonden door de lekkage van een bijtende stof gisteren. Een van de gewonden ligt volgens een woordvoerder van het ziekenhuis op de intensive care. De andere twee liggen ter observatie op een gewone verpleegafdeling. Het ziekenhuis in Capelle was gisteren uren gesloten nadat in het magazijn een ontsmettingsmiddel uit een vat was gelekt. Hoe die stof heeft kunnen lekken is nog niet bekend. De strijd om de Johan Cruijffschaal zal niet meer standaard in de Amsterdam Arena worden gespeeld. Dat heeft de KNVB besloten na overleg met verschillende clubs in het betaald voetbal. De wedstrijd wordt vanaf volgend seizoen gespeeld in het stadion van de club die op dat moment landskampioen is. Dat is naar alle waarschijnlijkheid Feyenoord. Het weer, bewolkt maar wel zo goed als droog. Met name in het zuiden kan soms de zon even doorbreken. Het is 11 graden in het noorden tot 14 in Limburg. Morgen schijnt vooral in de middag de zon wat vaker. Het wordt dan met 15 tot 21 graden een stuk warmer dan vandaag.